daarna nou weer weg. Dat <laughs> hebben ze gewoon een maand gedaan. Dan dacht iedereen, wat de fuck is dit? En daarna kwamen ze met hele ding van, oh, we zijn... Eh, oh ja, ah, ik denk dat, ja, Zou dat dit zijn? Ja, het zijn meerdere delen. Ja, ik ben er bang voor. 3FM. Goedemorgen, eh, dit is 3FM. Hij is als Speelman. Zijn naam Rob van de Radio. En het nieuws van 9 uur. Wat krijg je van Thomas? Yes, goedemorgen. Er gebeurde iets opvallends tijdens een bezoekje van de koninklijke familie. Hoe dat zit, hoor je zo. NOS op 3. Thomas Delsing. Maar eerst dit. De politie is begin deze week een huis binnengevallen in Rotterdam. Het heeft te maken met een schietpartij in Zwijndrecht. Onlangs schoot een man zijn ex en haar moeder neer. Die moeder overleefde dat niet. De verdachte is nog steeds niet gepakt. De bewoner van het huis dat is doorzocht zou contact met hem hebben gehad... maar die verdachte zelf was er dus niet. De politie heeft al heel veel tips binnengekregen. Daar zijn ze blij mee, maar de tip zat er nog niet tussen. Voor die gouden tip ligt een beloning van 30.000 euro klaar. De brandweer heeft een lichaam gevonden op de plek in Arnhem... waar gisteren een grote brand was. Het vuur brak ochtends uit. Deze man werd wakker gemaakt door zijn vriendin. Dus ik ben even opgestaan en toen keek ik naar buiten... en zag in één keer een gigantische brand. Dus het eerste wat ik eh, heb gedaan is eh, de kinderen naar beneden gehaald. Als die maar veilig zijn, 112 gebeld. En eh, vervolgens ook de buren allemaal aangeklopt. Pas na zeven uur blussen was het vuur onder controle. En wie zich misdraagt in de kroeg... kan op veel plekken binnenkort weer op een zwarte lijst terechtkomen... staat in de krant Trouw. Horeca-ondernemers hadden jarenlang al lijsten van vechters, bazen en pillenknijpers die niet meer naar binnen konden. Maar dat mocht niet meer vanwege privacy. De database is nu beter beveiligd. En een opvallend moment op Aruba. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn daar op bezoek. Ze zaten in de collegebanken voor een les over Caribisch recht... toen een vrouw ineens een oud anti-slavernijlied begon te zingen. Freedom. Oh. deed het omdat ze kwaad is... omdat de koning geen sorry heeft gezegd voor het slavernijverleden van ons land. En het weer nog een stormachtig dagje vandaag met steeds meer wolken, veel wind en vanuit het noorden buien. Het wordt 6 tot 8 graden. Thomas, dankjewel. Is er nog verkeersinformatie van de ANWB? Het is niet veel meer in Nederland, nog 64 kilometer in totaal. paar die opvallen, eentje op de A2 Den Bosch richting Utrecht... voor Zaltbommel ben je een kwartier langer onderweg. File ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Hoofddorp Zuid ben je 25 minuten langer onderweg. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. Over naar de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven. Vijf minuutjes op onthoud door een ongeluk, maar de weg is daar vrij. En tot slot de A59, knooppunt Zonsheel richting Den Bosch... voor knooppunt Hooipolder, 10 minuten vertraging. 3FM. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Dit is de snoeshaan. Hij heeft zich voorgenomen over te stappen naar een duurzame bank. Dat kraaide die vorig jaar ook al, maar ja, deze keer gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want een voornemen is pas echt goed als je het doet. En gelukkig is dat een eitje met de overstapservice. Dus uit de veren snoes en stap over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Het is alweer bijna Valentijnsdag. Waarmee maak jij jouw geliefde blij? Een persoonlijke kaart met een mooie bos rozen? Greet is er voor alle liefdes. Jouw grote liefde, schattenbouten, nieuwe vlammen. Dus ga nu naar Greets.nl voor de grootste collectie Valentijnskaarten en cadeaus. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Nu 50% korting op je tweede kaart. Great! Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Vink maar af die klus. Nu bij Gamma 25% korting op alle meubelen. Vanaf 25 euro. Niet uitstellen, maar afvinken. Ik kan het. Gamma. Je start met ondernemen. Kies ervoor om je droom na te jagen. Je denkt in kansen, neemt je eigen beslissingen. En gaat er bij het ondernemen een keer wat mis? Dan ben je met Interpolis zeker van je zaak goed verzekerd. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid. Interpolis. Glashelder. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Net gestart met ondernemen? Sluit Interpolis zeker van je zaak af via Rabobank. Nu met een half jaar gratis aansprakelijkheidsverzekering. Interpolis. Glashelder. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in hal 7. Hallo harde werkers. Jumbo bezorgt alle zakelijke boodschappen bij jou op het werk. Van kantoren tot sportclubs en van de zorg tot kinderopvang. Wij bezorgen wanneer het jou uitkomt al vanaf 50 euro. Onbezorgd, bezorgd. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ga naar jumbo.com slash zakelijk. NPO 3FM Protros, Tros, Cairo en CRV. We want more zeros. Met de gebroeders Kalkbrenner, de Red Hot Chili Peppers en met Intwine. Twine. Rob en Wijnand en de Ochtendshow. And Lady Gaga. 3FM. to me Gaga en Bad Romance... op de dag dat het eh, vandaag precies 70 jaar geleden is... dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland en andere delen van eh, Nederland. Winfried Baaiens die groeide op in Zeeland... en heeft daar een serie over gemaakt over deze tragedie. Vanmorgen belden we hem en vertelde hij eh, bij ons... wat voor impact de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 had. Weliswaar in hele korte tijd eh, vond die plaats, eh, natuurlijk in die nacht. Maar daarna eh, begon eigenlijk het tweede deel van de ramp. Namelijk ehm, het trauma, het enorme leed dat iedereen heeft moeten verwerken. Ook het onvermogen om daarover te praten lange tijd. En ja, het vernietigen van het land, dat klinkt even heel simpel. Maar er was gewoon echt helemaal niks meer. En er is ook gelach in de ochtendshow in het twee categorieën spel. Michiel had de grappigste inzending in de twee categorieën bekende Nederlanders en dingen op een verjaardag. Nummer 1. Er kan er maar één de grappigste zijn en dat is eh, Michiel Hunning uit Kleef. Goedemorgen. Goedemorgen. Bekende Nederlanders en dingen op hun verjaardag. Raphaël van der Taart. <laughs> Oh, meer fragmentjes van de ochtendshow check je op eh, TikTok onder andere, @robbenwijland en op Instagram. Dan mis je helemaal niks van dit programma. We duiken snel terug de zero's in met zometeen Snoop Dogg en Willie Nelson.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 Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. <laughs> yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts a track up and down the hill. Dr. Walker figure eight, what he told to chill. Come rain, come shine, come snow if the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. They say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar. <laughs> Pants on fire. Girl, I love you. I love you though. P D to the Jizzle. Met Willie Nelson, Snoop Dogg, My Medicine. 3FM. We are more zeros. 8 voor half 10, goedemorgen. En in de studio is Jorien Renkema. Joehoe, goedemorgen. Wil je nog één keer Snoop Dogg? Wil je dat nog één keer zeggen? O to the Jizzle. Double Jizzle, toch of niet? jij weet het niet, jij weet het beter dan to ik. Jizzle, jizzle. ik vind het mooi. midden in We Want More Zeros, je hoort aan alles. En eh, we gaan hem weer doen, de Zero Sugar Babe Dudes vriendenboek vragenlijst. Hij is uitgeprint en... Eh, Jorien, aan jou de vraag. En nummer tussen de 51. Uh, eh, nummer 48. Oeh, 48. Oh, die is er niet geweest. Dat is... Ehm, hoe vaak verander jij je profielfoto op Hives? <laughs> hoe vaak verander ik mijn profielfoto? Op Hives, dat is het Facebook voor, voor als, je, als je nu 21 bent. heb je geen idee. Ja, weet ik veel. Ja, niet heel vaak geloof ik. Een paar keer per jaar of maar zo. Was je er niet zo mee bezig, nee? Nee, volgens mij Hoezo, niet. jij wel, Wijnand? Oh, ja wel hoor. Als wij iets cools gedaan hadden met de boys. Wedstrijdje FC Utrecht. En er was weer een coole foto vanaf de Bunningside. met Zo'n pie steken of zo, weet je wel. Beetje kijken. Echt waar? Ja, werd gewijzigd, 100%. Oh, wow. Nee, ik eh, had gewoon één, gewoon één goede foto. En dat vind ik ook belangrijk. Ik heb ook al heel lang dezelfde Twitter-avatar. Eh, eh, dat vind ik ook fijn voor de herkenbaarheid. En mensen moeten ook een beetje merkbeleving. Ja, was hij toen al mee bezig? Toen al mee bezig. Ongelooflijk, guy. En de hele dag de ketchup song doen. Uit 2002. Eh, the Blue en die eh, is eh, west of the One. Want the One, dat is de Pacific Coast Highway, de snelweg nummer 1. En als je daar al langs rijdt, dan rij je zo langs de oceanen. Dat is echt prachtig. Mocht je ooit de kans krijgen om dat te doen, ja, doe het. Ik heb het één keer gedaan. Klein stukje maar, maar ik wil hem ooit nog helemaal rijden, die Pacific Coast Highway. Het is Exact. Zometeen nog veel meer muziek uit de Zero's... met bijvoorbeeld Christina Aguilera en ook eh, Miss Montreal komt nog voorbij. Maar eerst is hier eh, onze eigen Miss Montreal. <laughs> Nee, het slaat niet op. Thomas Telsing, goedemorgen. Kan ik in mijn zak steken? Ja. Goedemorgen. Over een uur wordt in het Zeeuwse dorpje Ouwerkerk... de watersnoodramp herdacht. Precies 70 jaar geleden ging het mis. Het was hoogwater en tijdens een heftige storm braken de dijken door. Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Onder de kracht van de wilde watermassa's bezweek in IJmuiden alles wat zich aan het strand bevond... en werden in de haven schepen vernieuwd. Onder meer in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant kwamen grote stukken land onder water te staan... en die tientallen levens die je hoorde in het Polygoonjournaal, daar bleef het niet bij. Bijna 2000 mensen overleefden de ramp niet. Drie mensen die vorige maand iemand zouden hebben doodgestoken... in een jeugdinstelling in Emmen... probeerden volgens het OM diezelfde avond ook een tankstation te overvallen. De verdachten zijn twee mannen van 19 uit Emmen... en iemand van 16 uit de gemeente De Wolden. Het leven is vorige maand gemiddeld 7,6 duurder geworden. De inflatie ligt dus een stuk lager dan in december. Toen tikte die bijna de 10 aan. De daling komt onder meer door het prijsplafond voor energie. En het lijkt erop dat voetballer Hakim Ziyech de verhuizers kan gaan afbellen. Hij zou verkassen van Londen naar Parijs omdat hij van club zou gaan veranderen. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Dat zegt mijn sportcollega Tom van het Hek. Het verhaal is nu zowel in de Engelse als de Franse pers... Eh, dat eh, er wel papieren gevakt zijn... maar dat dat de verkeerde papieren zijn gevakt eh, door, de, door de Britten. En dat dus de hele deal niet door kan gaan. ja, ik geloof dat beide clubs nu nog een beroep gaan doen op de UEFA... om te zeggen van ja, het, heeft een, het is een klein foutje administratief... Maar we willen het allebei, kan het niet? Nou, waarschijnlijk is het antwoord nee. De deadline was namelijk om 12 uur vannacht. Thomas, dankjewel. De ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. Ehm, nog twee noemenswaardige files. De eerste op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp Zuid. Zuid 12 kilometer file met 40 minuten vertraging... door een kapotte vrachtwagen. En op de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam... tussen afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel... 19 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Zometeen Miss Montreal 3FM, Just a Flirt. Christina Aguilera komt eraan met 1-0 Other Man. En dit zijn Paul en Frits Kalkbrenner. In the nighttime When the world is at its rest You will find me In the place I know the best and shout then. want more zeros. to Basics nummer. Maar toch heet dat album waar die op stond wel zo, Back to Basics. En dat was omdat Christina toen eigenlijk terug wilde naar uh, ja, zo'n modern soulgevoel. Ze wilde werken met producers die een beetje dat geluid van de jaren 60 konden, eh, ja, konden maken. Dus dat deed ze met onder andere Mark Ronson. En ehm, er zitten meer verwijzingen naar de 60s in dit liedje. Want hoor even dit stukje. Dat is dus een sampletje uit daadwerkelijk de jaren 60. Want dit is een nummer uit 1969 sissies, do your thing, honey. Nou, grappig hè? Sissies, Bang heette dit. En er zitten nog veel meer eh, muzikale samples uit de jaren 60 verstopt... tot dat hele album van Christina Aguilera. Heel tof naar de Zero's, want daar draait het om dit uur. Ieder werkdag tussen 9 en 10. Alleen maar de allerbeste parels uit de jaren 2000 tot en met 2009. Iedere ochtend ook een classic 3FM Zero's mega-hit. En voor deze neem ik je mee terug naar het jaar waarin filmmaker Theo van Gogh werd vermoord op straat in Amsterdam. Maar het was ook het jaar waarin we elkaar een dansende banaan konden krabbelen. Want Hives ging van start. Het was 2004. En in de laatste week van februari van dat jaar werd deze iconische plaat van Tweeter. Down. Unaniem verkozen tot de... Eh, Zero's Mega Hit. Inmiddels een classic, toen was die spiksplinter nieuw. Here Without You, dit is Three Doors Down. A days have But I the days I tried to lose My mama said slow down You must make your own shoes Stop dancing to the music I've got Reddit's in a happy mood Keep my groove on Get the music Get the music Get the music Get the music Get the music the music Get the jungle, watching a fake betrayal. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keeping our groove on. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. Get the cool. eigenlijk de remix is. Nou, dat staat ook in de titel Soul Child Remix. Maar het origineel hoor je eigenlijk nooit. Maar dat klinkt zo. Ja, dit is hoe Damon Almor het eigenlijk had bedoeld met Gorilla's. Ja, deze versie gebeurde niet zo heel veel mee. Totdat dus die remix uitkwam van Soulchild. Die hoorde je zojuist in We Want More Zeros op 3FM.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 en werken we aan steeds meer manieren om thuis je eigen stroom en warmte op te wekken. Ontdek wat we bij Vattenfall nu doen om straks niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Weet jij hoeveel geld je hebt als je later stopt met werken? Meer dan de helft van de mensen kan namelijk serieus geld tekort komen. Of je nou eigen baas of werknemer bent. Ga daarom naar brandnewday.nl voor een extra pensioenpotje. Waarmee je spaart of belegt voor later. Iedereen een extra pensioenpotje. Brand New Day. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. Als je spaart of belegt voor een extra pensioenpotje, kun je heel wat belastingvoordeel krijgen. Kijk voor alle info op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. BMW heeft de plug-in hybride volwassen gemaakt. Genoeg elektrisch bereik voor de meeste dagen. Snel leverbaar, lagere aanschaf, verrassend zuinig. Allemaal heel volwassen. En allemaal met rijplezier. Want het is wel een plug-in hybride van BMW. Iedere dag elektrisch. Ieder moment BMW. BMW maakt rijden geweldig. Genieten van vakantie zoals jij het wilt? Daar doen we bij TUI alles voor. Het is alleen vandaag nog Live Happy Sale. Met tot wel 200 euro extra korting per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy. Ontdek de BMW 3-serie plug-in hybride op bmw.nl. Wat is de perfecte deur voor jouw interieur? Kies je modern of liever klassiek? Hubo is de deurenspecialist en monteert ze gewoon bij je thuis. Nu tijdelijk 50 euro voor je oude deur bij aankoop van een nieuwe. Hubo helpt. Etensresten zijn niet vies. Die smaken juist naar meer. Want van etensresten maken we nog makkelijk compost en zelfs biobrandstof. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef etensresten een nieuw leven. Bestel de juiste containers op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Wil jij je Valentijn verrassen? Dan gaat een van onze 700 lokale bloemisten voor je aan de slag. En die is pas tevreden wanneer een boeket echt binnenkomt. Fleurop. Bezorgt een goed gevoel, ook op Valentijnsdag. Bestel op fleurop.nl. Kom lekker tot jezelf. En tot over een jaar. Een van de psychotherapeuten uit Daniels praktijk gaat op zoek naar zichzelf. Daniel moet op zoek naar een vervanger. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad. Want bij Indeed regel je alles vanuit je eigen dashboard. Vacatures plaatsen, kandidaten beoordelen en zelfs virtuele interviews doen. Ga naar indeed.com slash tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij